Volgens de rechter was het allemaal een vooropgezet plan. Jij hebt hem letterlijk naar zijn gewelddadige dood toegereden. Wetende dat dit de laatste minuten van zijn leven waren. Op 24 maart heb jij gedurende de hele dag verschillende afbeeldingen opgezocht... met als thema's vader overleden, overlijden en verlies. Je hebt het zelfs gedaan toen je naast je vader in de auto zat... op weg naar de bewuste plek. En dit duidt op een zekere koelheid en gewetenloosheid. De rechter rekent de vrouw aan aan dat ze in het begin van het proces loog over haar rol... en haar familie manipuleerde, onder meer door een toespraak te geven op de uitvaart. Waarom haar vader dood moest, blijft onduidelijk. De ex-vriend kreeg eerder al 20 jaar opgelegd. In Frankrijk is het lichaam gevonden van een vermiste vrouw uit Alva aan de Rijn. Zij en haar man, allebei in de 80, vertrokken vorige week naar hun vakantiehuis in Midden-Frankrijk, maar kwamen daar nooit aan. Het laatste teken van leven was vrijdag, vertelt correspondent Frank Renaud. Toen werden ze gesignaleerd in Noordoost-Frankrijk op een provinciale weg. En daarna weten we eigenlijk helemaal niet meer met er wat er gebeurd is. Dus sindsdien is er gezocht. Er zijn zoekacties in Noordoost-Frankrijk gehouden. Er zijn zoekacties gehouden bij dat dorpje Planchet, waar hun tweede huis staat. Maar maar eh, niemand kon ze vinden. En nu is dus het lichaam van de vrouw gevonden. Waar de vrouw precies gevonden is, weten we niet. En de Franse politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat ze is omgekomen door een misdrijf. Buitenlandse studenten die in de VS willen studeren kunnen weer een visum aanvragen. Eind mei werd de pol stopgezet in afwachting van strengere regels. Die zijn er nu. Er gaat bijvoorbeeld strenger gekeken worden naar je social media. Die moet je op openbaar zetten. Er wordt dan gekeken of je je vijandig opstelt tegenover de VS. En een bijzondere geboorte in Oude Hans Dierenpark. Daar is een Siberische tijgerdrieling geboren. En van die dieren zijn er in het wild maar een paar honderd. De moeder van de drieling woont nu twee jaar in de dierentuin in Renen... en kon de afgelopen tijd rustig wennen aan een mannetje. Een maand of drie geleden was het raak. En nu is er dus een nestje. De babytijgertjes zijn voorlopig nog niet te bewonderen. Ze mogen hun eerste weken rustig achter de schermen doorbrengen. Het weer wat wolken, maar vooral veel zon bij 21 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en ietsje warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits is op zijn retour en de vertraging onderweg neemt nu snel af. In Noord-Holland staan nog maar een paar korte files. Zoals op de A27 Almere richting Utrecht. Daar is bij Beeldhoven de rechterrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Eemnes is de vertraging nog zo'n 5 minuten. De A9 Alkmaar richting Amstelveen.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 Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? Cause y'all didn't have no kids Didn't share no mutual friends you told me that she turned trick when y'all broke up and I get sick. What you gonna do when you can't say no? And I feel I stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I feel I stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back?